En dat is meer dan de 2,5 waar het eerder op uit leek te lopen. Iets meer speelruimte voor het kabinet, want er moet nog flink onderhandeld worden over de begroting, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius. Nu liggen er een aantal grote problemen op het eh, moment op de plank. Er is een btw-gat omdat een bepaalde btw verhoging niet doorgaat. Er moet eh, extra geld worden uitgetrokken voor het klimaat. En de partijen hebben ook eh, wensen dat bijvoorbeeld de energiebelastingen daarmee beneden gaat. Het wordt dus wat makkelijker onderhandelen met een kleiner begrotingstekort. Maar het Centraal Planbureau zegt wel dat dat tekort de komende jaren waarschijnlijk weer oploopt. Bij een busongeluk in Thailand zijn 18 doden gevallen. Ook zijn er 32 gewonden, van wie de meeste in het ziekenhuis liggen. De bus reed 150 kilometer ten oosten van Bangkok toen de remmen het begaven. Die bus sloeg over de kop, belandde in een greppel. Aan boord zaten Thaise passagiers die op studiereis waren. Een Nederlander die werd gezocht voor drugshandel is inderdaad gedood in Mexico. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd tegen de familie van de man. Het AD heeft contact gehad met hun advocaat. Die zegt dat Marco Ebben zich dood liet schieten door zijn eigen bodyguards. Omdat hij bang was dat hij jarenlang de bak in zou draaien in Amerika. Foto's van zijn lichaam werden online gedeeld. Hij was al herkend door familie, maar het was nog niet bevestigd. En koffiedrinkers hebben het ongetwijfeld ongetwijfeld gemerkt. Koffie is flink duurder geworden de laatste tijd. Slecht nieuws voor jou misschien, maar niet voor het moederbedrijf van Douwe Egberts... vertelt economiecollega Roland Muller. Er is heel veel meer koffie verkocht en dat doen ze ook inderdaad tegen een hogere prijs. Die prijs die eh, jij en ik betalen in de, in de supermarkten en bij de, de koffietentjes. En daardoor werd eh, bijna 9 miljard verdiend. En onderaan de streep leveren dan uh, eh, 543 miljoen euro over in 2024. dat is echt heel veel meer dan het jaar daarvoor. Dat is bijna 50% meer. Waarschijnlijk Waarschijnlijk blijft de koffieprijs nog wel een tijdje hoog. De oogst in Brazilië begint in mei en als die goed uitvalt kan de prijs weer wat gaan zakken.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 Heerlijk. Wat is een vrouwencafé? Dat is een plek waar alle vrouwen, mama's, van allerlei culturen bij elkaar komen... nadat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Lekker je dag beginnen met een kop warme koffie... en motivatieverhalen horen van andere vrouwen die zich in elkaar herkennen. Bij koude dagen drinken we binnen koffie... en bij warme dagen doen we koffie to go terwijl we kletsend wandelen door de duinen. Een plek waar vrouwen informatie kunnen ophalen... lekker klagen over van alles en nog wat. Want je hart luchten is waar het uiteindelijk om draait. Tot slot willen we eens in de zoveel tijd een gastspreker uitnodigen... die onze informatie komt geven over een veel voorkomende hulpvraag. Wanneer is het? Elke vrijdag van 10 tot 12 uur. Aanmelden kan je bij Vervien via 06 34 04 5202.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 I love you. you'll save your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. that's why I go away. But I count the seconds till I'm home with you. I love you. I love you. It's true. You're so cute, honey G. Won't you save them up for me? You're soon Dan kom ik er een beetje moeilijk uit als ik net een hoesbui gehad heb. Maar goed, het is goed gekomen. Zandvoort is gerenommeerd voor de Nationale Evenementprijzen 2025. Jaarlijks worden prijzen uitgereikt aan de beste evenementenstad. De beste publiek evenement en er is een award voor de meest impactvolle evenementen. In de categorie evenementenstad van het jaar zijn Groningen, Zandvoort en Harlingen gerenommeerd. Genomineerd. Een vertegenwoordiger van onze gemeente gaat binnenkort Zandvoort pitchen aan de, aan de jury... die vervolgens de winnaar bepaalt. Bij de uiteindelijke beoordeling worden inhoudelijke elementen als visie, aanpak, toegankelijkheid, innovatie, samenwerking met stakeholders en maatschappelijke impact voor de gemeente meegewogen.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 De belbus rijdt van maandag tot en met zaterdag. Er kunnen meer mensen tegelijk mee en de rollator die kan ook mee. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 en zaterdag van 9 tot 1 uur. De kosten voor een enkele reis zijn 1,25 en 2,50 voor een retour. We nemen geen contactgeld aan. U kunt per rit, pinnen of een stippenkaart kopen... die de chauffeur kan afstempelen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het gebruikelijke nummer 5717373. 5717373. Ja, middle of the road. Salé, salé. Hendrix was een invloedrijke Amerikaanse gitarist en singer-songwriter. Hij, hij werd bekend door zijn virtueuze, flamboyante gitaarspel. Hij bracht een revolutie in het gitaarspelen teweeg... door het gebruik van nieuwe akkoorden, feedback en vernieuwde opnametechnieken. Hier is Jimi Hendrix met The Wind Christ Mary. denken erover om te stoppen met roken of vapen... maar weet je niet hoe je kunt doen. Pluspunt organiseert de groepstraining Stoppen met roken. Voel je vrij. Meld je dan aan voor een intake voor deze gratis effectieve groepstraining. Samen werk je dan aan een stopplan, je motivatie, emoties, gedragsveranderingen, ontspanning en gezond leven. Het is een programma van 12 weken waarin je echt samen aan de slag gaat. Er wordt gestart zodra er voldoende deelnemers zijn. Meer informatie of aanmelden kan je via Anita Venema, telefoonnummer 06 418 23190. 06 418 23190 of a.venema at samenzandvoort.nl. Ja, prachtig. We gaan naar Sheridan. Do you love me? love you more than words can say. I love you, yes I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you, yes I do. love you Yes, I do Do you need me? I need you Like the rose needs summer. I need you Yes, I do said I love you more than words can say. I love you, yes I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you, yes I do. ik heb het nu al eens eerder onder de aandacht gebracht... maar ik vind het zo'n prachtig initiatief... dat ik wil het nog een keer aan, onder uw aandacht brengen. En dat gaat over de telefooncirkel. En de telefooncirkel bestaat uit een groep mensen... die elkaar elke ochtend tussen 9 en 9 uur 30, half 10... iedere dag wordt de cirkel om 9 uur gestart... door een medewerker van Stichting Pluspunt... met het bellen van de eerste deelnemer. Deze persoon belt de tweede deelnemer... en zo wordt de cirkel in een vaste volgorde rondgebeld. De laatste deelnemer belt dan naar Stichting Pluspunt met de mededeling dat de cirkel rond is. Wanneer er problemen zijn of wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt er meteen actie ondernomen. Voor u wordt aan verwacht dat u iedere dag rond 9 uur thuis bent. Het is dus belangrijk dat u, indien u afwezig bent, dit aan ons doorgeeft. Aan de deelnemers zijn geen kosten verbonden. Uitsluitend uw dagelijkse telefoontje. Voor meer informatie 5717373. 5717373. Agneta Velke, Wrap Your Arms Around Me. Wrap your arms around me. you liefhebber van het Songfestival... dan is het lied waarmee Cloud dit jaar naar het Eurovisie Songfestival gaat... dat wordt dan donderdag om kwart over vier... dus morgen op alle grote radiozenders gedraaid. Ook is het nummer van het tijdstip op Spotify en YouTube te vinden. Het nummer, waarvan de titel nog niet bekend is... is dus donderdagmiddag te horen. Eind vorig jaar werd bekend dat de 21-jarige Cloud... voor Nederland meedoet aan het Songfestival in het Zwitserse Basel... Inmiddels is bekend dat Cloud naast aantreedt in de eerste halve finale... die op dinsdag 13 mei gepland staat. Cloud bracht in 2022 door met de hit La Daba en nog wat. De <laughs> zanger scoorde daarna het liedje als Laila en allemaal Franse namen. <laughs> Juist. Hij bracht afgelopen november zijn debuutalbum Part, Parle Français uit. En ik ga door met een hele oude. En dat kan ik wel goed uitspreken. Dat is Tom en Dick. Ik weet niet of je hem nog kent, maar Bloody Mary. Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary. Vloekend en vechtend gelijk één man. Overal waar ze kwam, schopte ze herrie. Ze kon zeilen, zoals nu nog niemand kan. Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee. Dus drink op Bloody Mary en op al alles wat Waar het schip verscheen was het erg gauw knokken. En niemand ontsnapte levend aan het gevecht. Beloningen konden op het laatst geen mensen meer lakken, Want iedereen pas aan het leven meer gehecht. Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee. Dus drink op Bloody Mary en op alles waar. zwemmen, dat was ze vergeten. Daarom zong ze naar de diepte gelijk een zee. Dat was dan Bloody Mary, ze was de schrik der zee. Dus drink op Bloody Mary en op alles wat ze deed. dat is niet zo moeilijk uit te spreken, Bloody Mary. Maar Frans, nee, daar waag ik mij ook helemaal niet aan. Brass in the Pocket, The Pretenders. Got brass in pocket Gunpowder I'm gonna use it Intention been diving is een Amerikaanse zanggroep die soul, rhythm and blues en doo-wop muziek maakt. Ze bereikte het hoogtepunt van hun populariteit in 1955 en 1965. De bekendste hit van de band zijn Save the Last Dance For Me, Under the Boardwalk en The Ghost, There Goes My Baby. Vier kregen een plekje bij de beste 300 liedjes volgens de Amerikaanse muziektijdschrift The Rolling Stones.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 Je kunt je opgeven als gangmaker om voor jouw straat een lieve leedstraat te maken. Je ontvangt een lieve leedpotje waarmee je je buren op speciale momenten een hart onder de riem kan steken en op een leuke manier in contact kan komen. Voor meer vragen en informatie aanmelden bij Paulien, oftewel telefoonnummer 06 4288 6065. 06 4288 6065. En het is alleen maandag, dinsdag en donderdag. Goed, ik ga uh, eens even kijken. De volgende. Dat is een Nederlandstalige. Zelfs. Nee, ik weet het niet. Ik, ik zal het even opzoeken. Het is Marcel de Groot met Mag ik naar je kijken? De meeste vrouwen doen me niet zoveel Dat is al net zo met de meeste mannen Soms ligt het aan de vorm van een hoofd Of zit een spijkerbroek gewoon te strak gespannen Maar zelfs al zijn ze prachtig om te zien Dan worden ze door iedereen aanbeden ik word er maar zelden warm of koud van Mijn adem wordt er nooit door afgesneden maar soms zie ik een vrouw waar ik op slag van hou. Waar ik het allerliefste zo maar tegen zeggen uit hun ogen. Zitten dan net alsof ze heel wat zijn of gedragen zich alsof ze alles mogen. Maar zelfs al zijn ze lief om mee te praten, nou, mooi goed gezelschap om mee uit te gaan.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 goodbye. Dit was Dr. Hook en his medicine show met Sylvie's mother. En we gaan door met Jackie Wilson, Rita Petit. Well, look at that, look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Look at that. my head to toe. I want the world to tree. I love her, need her. She means so much to me. She's alright. She's got what it takes. She's got what it takes, and with me she really rates. Well, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love. instrumentaal van de week. Ja, mijn twee uur lunchroom zit erop voor deze week. Volgende week ben ik weer terug in de studio. En eh, ik hoop dat het net zo mooi weer is als het nu is. Ik wens jullie in ieder geval een heel fijn weekend.